Dat heeft minister Bos van Financiën gezegd op een persconferentie. Vanochtend dwong de Nederlandse bank bij de rechter een noodmaatregel af, waardoor DSB nu onder toezicht staat. Er komt een onderzoek naar de bestuurders en oud-bestuurders van DSB. Onder hen is oud-minister Zalm. Minister Bos zei op de persconferentie dat hij het volste vertrouwen heeft in Zalm. Ook komt er een onderzoek waarin onder meer wordt gekeken of de regelgeving en het toezicht op DSB wel toereikend zijn geweest. PVV-leider Wilders wil alleen met FNV-voorzitter Jongerius praten over de AOW. Hij neemt geen genoegen met een gesprek met een bestuurslid van de vakcentrale. FNV-voorzitter Jongerius zei eerder in een interview dat ze bereid is met iedereen samen te werken om een goede AOW te krijgen. Die opmerking viel slecht binnen de bond. De vakcentrale zegt nu dat er alleen een gesprek komt tussen een bestuurslid van de FNV en een Kamerlid van de PVV. Daar neemt Wilders dus geen genoegen mee. Noord-Korea heeft vijf korte afstandsraketten afgevuurd, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. De raketten zouden vanaf de oostkust zijn afgeschoten. De Noord-Koreanen hebben volgens Yonhap een vaarverbod tot 20 oktober ingesteld in het oostelijk kustgebied. Het duidt erop dat er nog meer raketproeven gepland staan. Het zijn de eerste proeven in drie maanden tijd. In Stockholm is de Nobelprijs voor de economie toegekend aan de Amerikanen Eleanor Ostrom en Oliver Williamson. De twee economen onderzochten hoe economische transacties buiten de markt om tot stand kunnen komen. De jury eert de twee voor hun analyse van economisch bestuur. Astrum is de eerste vrouw die de Nobelprijs voor de economie krijgt. De onderscheiding bestaat uit bijna een miljoen euro en wordt op 10 december in Zweden uitgereikt. Het weer wisselend bewolkt en geleidelijk droog. Komende nacht weinig wind. Morgen wolkenvelden en bijna overal droog bij een graad of 12.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 Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En je weet het hè, ik ben heel gevarieerd wat betreft mijn muziekkeuze. blues, jazz, pop, noem het maar op. Blues of the Month Club, Joby Louise Walker. Louise Walker, eh, vocals en guitar. Steve Cropper, hij bespeelt de gitaar. En Tom Rose, drums. Mike Eddy, organ. En Tony Sanders, de drums. En van de blues weer terug naar de popmuziek. Als je kijkt naar de kleding van deze dame, het lijkt wel of ze helemaal getatoeëerd is maar het is een heel dun, doorschijnend, nou ja, noem het maar nylonachtig jurkje. The true meaning of love. Miracle, zo heet de cd van deze Puff Johnson. En Miracle is ook een eh, grote hit geweest voor Gordon, hè? alweer jaren geleden. Ik zei aan het begin van het programma al van eh, blues, pop, jazz. Wij gebruiken alles in onze uitzending. En als u nu zegt van, ik wil dat programma ook wel eens een keer mee samenstellen, dat kan hoor. Verzoek apenstaartje hetnet.nl, daar kunt u uw verzoekplaten aanvragen. En wij houden er beslist rekening mee, hè.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 En dit wordt uitgevoerd door eh, natuurlijk de schrijver Willie Nelson en Jimmy Dale Gilmore. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy Crazy for feeling so blue. I knew you would love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you. I'm crazy thinking that my love could hold you. Crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you. I'm crazy for trying crazy for crying, and I'm crazy for loving. ook weer een van de bekendste hits van deze Willie Nelson. Deze keer samen met Jimmy Dale Gilmore. Zo zijn er nog veel meer bekende nummers op deze cd.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 Maar hij is nog een paar keer terug geweest hoor. Maar omdat een schip kan zinken moet je weten wat je doet. Maar met jou speel ik buiten als het onweer. Met jou stap ik lachend in het reuzenrad. En ik geblindeld tegen het verkeer. Met jou duik ik zonder zuurstoflessen naar de diepste schat. begrijp je zelfs niet meer. Een hart kan veel verdragen als het veel verdragen moet. Maar omdat een hart kan breken moet je weten wat je doet. Maar met jou speel ik buiten als het onheert. Met jou stap ik lachend in het reuzenrad. Ik doel tegen het verkeer. Met jou duik ik zonder zuurstofflessen naar de toegeven hoor. Eh, ik eh, betrap mezelf daar ook op. Eh, ik heb wel eerder verteld, een week of tien geleden, 22 juli, hebben wij onze trouwe Ierse setter in moeten laten slapen. En van tevoren ging ik gewoon wandelen met het beest. Of het nou regende, sneeuwde, vroor, noem maar op. Maar tegenwoordig, als er een druppeltje valt, dan denk ik zo bij mezelf van... Nou, ik wacht nog maar even. Ik ga misschien straks wel even boodschappen doen. Ik ga straks misschien wel even door. Heaven. Nee, nee, nee, nee. Sorrento Moon. I Remember. Zo heet dit nummer. Wat terug te vinden is op de cd Don't Ask van Tina Arena. Boom en Schapendonk, dat zijn twee heren hier uit Nederland. Die hebben de formatie Maytree opgericht. En het is een rhythm and blues band. Blues Train to Heaven is een van hun eerste cd's. Een aantal nummers die erop staan zijn door hun zelf geschreven. Maar er staan ook wat covers op. The River Knows Your Name is een nummer wat ik vorige week gedraaid heb. Dat was geschreven door John Hyatt. En dit, dit is dan weer geschreven door J.J. Cale. sensitive kind. Don't take her for granted. She has a hard time. Don't misunderstand her. Don't play with her mind treat her so kindly. She will pay you one time. You got to know she's a sensitive kind. Tell her you love her each and every night, and you will discover she will treat you right. If you believe, I know you will find there ain't nothing like. She's a sensitive guy. her for granted. She had a hard time. You gotta know she's a sensitive guy. van J.J. Kale uitgevoerd door MyTree. Susie Dexter is ook een dame hier uit Nederland. Heeft een cd uitgebracht, On The Moon, dat geproduceerd is door B.J. Baagmans. En dat is ook een bekende hier in Nederland hoor. Twee jaartjes oud, As deze cd. I couldn't say, it's my life, my choice. But now, my daughter is joining a sexual education project at her school. Return and smile. looked at me with eyes that had the wisdom of suppression. You told your story without any plea for pity. zo eindigt dit nummer eh, helemaal abrupt hè, van eh, deze dame Susie Dexter. We kennen hier de grote Boudewijn de Groot. En die heeft ook nog eens een keer een zoon. En die luistert dan naar Marcel de Groot. Hij heeft een liedje geschreven, Mag ik naar je kijken? Kom terug van zijn cd, Manen kweken. De meeste vrouwen doen me niet zoveel. Dat is al net zo met de meeste manen. Soms ligt het aan de vorm van een hoofd of zit een spijkerbroek gewoon te strak gespannen. Maar zelfs al zijn ze prachtig om te zien, dan worden ze door iedereen aanbeden. Wordt word er maar zelden warm of koud van. Mijn adem wordt er nooit door afgesneden. Maar soms zie ik een meestal zijn ze lief om mee te praten. Nou, goed gezelschap om mee uit te gaan. Mijn hart gaat er niet sneller meer van kloppen en het blijft er ook niet stil van staan. Maar soms zie ik een vrouw waar ik op zag. ineens in vuur en vlam sta. Stopt onmiddellijk de adem in mijn keel. Steeds als ik bemerk dat ik verliefd ben, word ik grenzenloos verlegen en bloed sentimenteel. tegen u zegt Dick van Altena, dan denkt u misschien helemaal niet aan eh, nummers die hij geschreven heeft voor, voor onder andere Henk Wijngaard. Het is een singer-songwriter en soms dan heeft hij ook hele mooie ontdekkingen zoals Hilde Vos. How's the World Treating You? Een duet tussen deze twee. I've had nothing but sorrow Since you said we were through There's no hope for tomorrow. How's the world treating you? Every sweet thing that mattered has been broken into. All my dreams have been shattered. Sunday. Got no plans for today. Every day is Blue Monday. Every day you're away. Though our pathways have parted.